Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij aanvallen van Iran op Israël vannacht zijn volgens Israëlische media zeker acht doden gevallen en 200 mensen gewond geraakt. In meerdere Israëlische steden klonken luchtalarmen en werden explosies gemeld. Daarnaast worden nog zo'n 35 mensen vermist in de kuststad Bat Yam... nadat een gebouw werd geraakt door een raket. Reddingswerkers zijn daar op zoek naar overlevenden. Gevreesd wordt dat het gebouw zal instorten. Israël heeft vannacht ook aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens Israël gaat het om plekken die gelinkt worden aan het Iraanse nucleaire programma. In Salt Lake City is iemand zwaar gewond geraakt bij een schietincident. Dat gebeurde bij protesten tegen president Trump. Op X zegt de politie dat één persoon met levensbedreigende verwondingen naar het ziekenhuis is gebracht. Er is een verdachte aangehouden. Honderdduizenden Amerikanen zijn in verschillende steden de straat op gegaan om te protesteren tegen Trump. De demonstraties worden gehouden onder het thema No Kings... om te benadrukken dat niemand boven de wet staat, ook de president niet. De demonstraties waren tegelijk met een grote militaire parade... die de president zichzelf cadeau deed voor zijn verjaardag. In Nigeria zijn zeker 100 mensen gedood bij een aanval door gewapende mannen, meldt Amnesty International. De aanval was zaterdagnacht in een plaats in het midden van Nigeria. In die regio strijden concurrerende groepen herders om land en vee. Amnesty roept de autoriteiten op het vrijwel dagelijkse bloedvergieten een halt toe te roepen. Bij een eenzijdig auto-ongeluk in de Noordoostpolder zijn vannacht meerdere mensen gewond geraakt. Op een weg in de buurt van het dorp Rutten raakte een auto van de weg.